NOS nieuws van 3 uur. Dit is Jeroen Tjeppenaal. De harde wind heeft vanochtend een ravage aangericht op het terrein van een paardenevenement in Marienheem in Overijssel, het CSI Salland. Een grote tent met erin 60 paardenstallen werd door rukwinden uit de grond getrokken en waaide over een andere tent met stallen. De tientallen paarden raakten in paniek, enkele dieren wisten los te breken en renden het terrein over maar er raakten geen paarden of mensen gewond. Het internationale concours is voor vandaag verder afgelast. Morgen gaat het waarschijnlijk weer verder. In Syrië zijn de afgelopen tien dagen tien ziekenhuizen beschadigd geraakt bij hevige gevechten, meldt het Internationale Rode Kruis. Hierdoor kunnen volgens de hulporganisatie honderdduizenden mensen niet langer medische hulp ontvangen. Ook scholen zijn zwaar beschadigd geraakt. Vooral rond de steden Raqqa, Idlib en het oostelijk gelegen Ghouta is de situatie ernstig. Volgens het Internationale Rode Kruis gaat het om de hevigste gevechten sinds de strijd om Oost-Aleppo vorig jaar. Bijna een kwart van de burgemeesters wordt bedreigd door criminelen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 4000 burgemeesters, wethouders en ambtenaren. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens onderzoekers is er ondanks de bedreigingen geen sprake van grootschalige beïnvloeding. De overheid gaat de komende tijd bijeenkomsten organiseren met burgemeesters en wetenschappers om lokale bestuurders weerbaarder te maken tegen criminaliteit. De Nobelprijs voor de literatuur gaat naar de Japans-Britse auteur Kazuo Ishiguro. Hij schreef onder meer de romans Never Let Me Go en The Remains of the Day, die allebei werden verfilmd. Het Nobelprijscomité roemt Ishiguro vanwege de grote emotionele kracht in zijn boeken. Het weer de komende uren nog onstuimig, vooral in het noorden. Daar stormt het en zijn zeer zware windstoten mogelijk. In het westen en zuiden neemt de wind alweer af.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 Boulevard. Goedemiddag en welkom terug bij het eh, tweede deel van deze Matchbox op 5 oktober 2017. We hebben nog een muziek, eh, muziek voor een uur voor u, dus dat, eh, dat, dat wordt echt heel erg plezierig, kan ik je nou wel melden. We beginnen zometeen met Gloria Estefan en daarna Prince en nog heel veel meer lekkers. Veel plezier! lo que siento. eventueel afvragen... hoe heet het ook alweer, het nummer? I Would Die For You. Hij heeft het ongeveer 500 keer gezegd, geloof ik. En daarvoor hoorden we, en dat was eh, trouwens uit 1984... en vijf jaar later zong Gloria Estefan Oye Mi Canto. En eh, dat eh, was dus 1989. Een top, nee, niet een top 100 die krijgen we zo meteen. Nu eerst een one-hit wonder uit 1978. De Michael Zager Band, Let's All Chant. een one-hit wonder uit 1978 de Michael Zager Band en Let's All Chant. De jaren 70, dat was ook de periode van de glitter rock. Bijvoorbeeld van Sweet. Hier is Coco. Op 100 zit uit 1973. Dit was de groep Slade. En die herken je voornamelijk aan de stem van zanger Noddy Holder. Come on, feel the noise. 5 oktober 2012. Een bijzondere dag in het leven van mij. Mijn trouwdag namelijk. En dit was een plaat die werd daar gedraaid. everywhere. I'll be the moon when the sun goes down to let you know I'm still around. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow drowning in my tears can go swimming when you're here. I'll be the rainbow when the sun is gone. Wrap you in my colors and keep you warm. That's how strong my love is, baby. That's how strong my love is. Rolling Stones, That's How Strong My Love Is. En dat is dan een lied met een speciale betekenis voor mij. Ehm, we zijn toe aan de Beatles, jawel. En eh, we hebben de laatste twee tracks van het witte album. Eigenlijk hebben we er nog drie over, maar Revolution Number 9... ik ben zo vrij om dat nummer niet te spelen. Dat is negen minuten alleen maar geluiden. En meer niet. Dus eh, doen we het vandaag met Cry Baby Cry en Good Night. Hier zijn de Beatles. pictures for the children's holiday. Duchess of Concordia, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems voices out of nowhere, put on specially by the children for a Baby Cry en Good Night. Beide nummers geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Maar eigenlijk is het uh, levendeel van beide nummers geschreven door John. The Four Nights, 1954, I Get So Lonely. Oh baby my... oh baby mine, oh baby mine. Oh baby I get so lonely. dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. If you were there, we two could hug and kiss and never tire. I'm on fire. You are my one desire. I get so lonely when I dream about you. Why can't you be there? in my slumber. Oh, baby, more. holding you it seems. Oh, baby, I give you kisses without number, but only in my dreams. Oh, baby, my. I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you. about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. Dit is ZFM. Je hebt zes minuten en tien seconden de tijd gehad om te kunnen nadenken van... wie is dit ook alweer? <laughs> Nou, dit was Gary Rafferty met Baker Street. Dan zijn we nu toe aan een driedubbele dosis. En dat is van de heer Roy O'Sullivan. Beter bekend onder de naam Gilbert O'Sullivan. En wij hadden het genoegen als land om eh, zijn eerste succes te vieren hier. In geen enkel ander land eh, had hij succes, behalve in Nederland.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 Get up them stairs. Go on quickly, don't run. Take off your shoes both of yous and leave them down outside the door. Turn the landing light off. No, wait, leave it on. It might make the night that much easier to be gone. And in the morning, we'll be wide awake and eating snowflakes as opposed to those flakes, we will. We will. That afternoon, we spent the day with Uncle Frank, remember, and his wife Auntie May. Well, do you know? Since then, I've received up to four letters, all of which repeat the same. They say thrill to bits promise to stay. We will. We will. We will. It's not easy pretending that you cannot hear once you've suffered the affliction within. It's no use in it to proclaim from the start that the moral of the story is to begin. On Sunday next, if the weather holds, we'll have that game. But I bagsy you been in goal. Not because I'm good, or because I think I should. It's just that, well, it which I think standing still would really suit me best.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 That's matrimony. Marriage. Joining together two people, for better or for worse. Till death them do part. Een heerlijke driedubbele dosis Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed, We Will en Matrimony. En dan zijn we toe aan de top 100 hit uit het jaar 1982 vandaag. En het is de Culture Club. En Do You Really Want To Hurt Me? twee nummers op de playlist, maar daar komen we gewoon niet meer aan toe. De Dixie Bells en de Righteous Brothers, dan moet je even wachten tot volgende week. Dan zijn ze te luisteren. Dus we vullen het even op met eh, de Love and Spoonful en de instrumentale versie van Jug Band Music. onontwikkelijke en onvermijdelijke Les Paul en Mary Ford... geven aan dat het het einde is van deze matchbox. Eh, de twee, tussen 2 en 4 is weer voorbij gevlogen. Maar de komende twee uur bent u weer volledig onder de pannen. Want Hans met vrienden is in de studio... en is tot 6 uur bij, u om, eh, om het een beetje gezellig te houden hier.